is dan in de jaren 80, toen onder zijn leiding fors werd bezuinigd. De tegenvallers voor grote hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt. Het weer nog, vanochtend is het grijs met wat regen, vanmiddag van het westen uit droog, maar het blijft bewolkt en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op de A37 tussen Hogeveen en de grensovergang met Duitsland. In beide richtingen. Vanzelfsprekend kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl.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 Bij de Amsterdam Arena is het gisteravond na de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ onrustig geweest. De ME voerde charges uit en arresteerde acht mensen... wegens geweldpleging en afsteken van zwaar vuurwerk. Tijdens de bekerwedstrijd werd AZ-doelman Esteban op het veld aangevallen door een Ajax-fan. Die kreeg van Esteban enkele schoppen, waarna de scheidsrechter de doelman rood gaf. Selectie van AZ stapte van het veld. Ajax stond toen met 1-0 voor. Wat de KVB verder met de wedstrijd wil is nog niet bekend. Honderden huisartsen zijn van plan om vandaag drie uur lang hun praktijk te sluiten. Ze zijn tussen 10 en 1 alleen beschikbaar voor spoedgevallen. In die tijd debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over het korten van de vergoeding aan huisartsen. Die vinden dat onaanvaardbaar. Ze hebben naar eigen zeggen veel taken overgenomen van ziekenhuizen en hebben daardoor meer gedeclareerd. In België staken ambtenaren de hele dag tegen de pensioenplannen van de nieuwe regering. Treinen rijden niet, scholen blijven dicht, de post wordt niet bezorgd en het huisvuil wordt niet opgehaald. Mogelijk wordt ook het vliegverkeer getroffen. De regering van premier Di Rupo verhoogt de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar. De ambtenarenbonden vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij het overleg daarover. Een Amerikaanse man van 20 moet een familie in Texas een recordbedrag aan smartengeld betalen, 150 miljard dollar. Dat is het oordeel van een jury in een civiel proces.